Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Geen code rood meer in Limburg, maar nog wel veel overlast. Er is zoveel regen gevallen dat het water niet meer weg kan. In Valkenburg kolkte het vannacht door de straten. De auto's drijven hier letterlijk door de straten, jongens. Het is echt... Oh, dit is echt... Ja, je kunt er niks tegen doen. Je kunt er niks tegen doen. Verslaggever Malou Petter staat bij het stadhuis... dat de hele nacht open bleef voor mensen die een droge plek zochten. Het stadhuis hier is wat hoger gelegen... maar zodra je naar beneden gaat, dan zie je echt die ondergelopen straten. Die zijn, eh, die kun je niet, eh, daar kun je niet in. Alles is ook afgezet. Ehm, er zijn dus twee evacuaties geweest in een hospice en in een verzorgingshuis. De elektriciteit is deels uitgevallen... en inwoners proberen hun huis met zandzakken te beschermen. Ook waterellende over de grens. In sommige delen van Duitsland werd een noodtoestand afgekondigd. Inwoners van de stad Woepertaal werden midden in de nacht wakker van dit geluid. De brandweer riep mensen op om niet op de begane grond te slapen. En op veel plekken in België liep de boel ook helemaal onder. Ander nieuws, de tijd tussen de eerste en de tweede coronaprik wordt 10 dagen korter. Niet 35, maar 25 dagen. Maandag gaan de GGD's daarmee beginnen. En er is kans dat er een streep gaat door je vakantie. Vandaag worden de Europese kleurcodes voor reizen naar het buitenland weer aangepast. En de kans is groot dat Nederland op rood springt door alle besmettingen. Dat betekent dat landen extra eisen kunnen stellen aan Nederlanders die daar op vakantie komen. Zoals een verplichte quarantaine. AT5 vroeg mensen wat zij gaan doen met hun vakantie. Waar zou u normaal naartoe gaan? Ja, naar Suriname. Maar dat kan nu niet, want je moet... Eh, heel veel maatregelen hebben ze getroffen. Dus het is eh, best wel lastig om daar binnen te komen. Ja, als je avondklok ga ik niet meer. Ik ga niet 300 eh, euro betalen voor uh, thuis zitten. Ik wil gewoon uitgaan en feesten en zo. En wat doe je als je hier blijft? Uitgaan en feesten, behalve als het hier ook niet kan. Het weer, er trekken weer buien over het land. Vanuit het noorden naar Brabant. In Limburg en het oosten valt ook nog een bui. Het westen houdt het met een beetje geluk droog. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nu wat langzaam rijden op de A9 ook maar Amstelveen...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 De politie zegt dat de situatie nog en erg onoverzichtelijk is. In Valkenburg heeft het water rond half zes vanochtend de hoogste stand bereikt. Vannacht heeft het KNMI code rood voor Limburg opgeheven. Er is nog altijd wel een dreiging van wateroverlast. En de corona-ademtestapparaten die gebruikt worden in tientallen GGD-teststraten... zijn zo slecht dat er waarschijnlijk deze week mee wordt gestopt, schrijft de Volkskrant. Volgens de krant heeft het ministerie 1800 van die apparaten besteld. Het weer, na de zware regenval in Limburg...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 with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things involved above.